Ties van Kersteren met het NOS-journaal. De publieke gezondheidszorg in Nederland is zwak, wankel en te kwetsbaar. Dat meldt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een rapport. NRC schrijft dat er volgens de Raad schokkend weinig wordt geïnvesteerd in de 25 GGD's. Die zijn verantwoordelijk voor onder meer vaccinaties en de jeugdgezondheidszorg. In 2019 gaf Nederland 97 miljard uit aan de zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Voor publieke gezondheidszorg was net geen 3 miljard beschikbaar. In de Amerikaanse stad Kansas City is een 84-jarige man aangeklaagd... voor het neerschieten van een zwarte tiener bij zijn voordeur. De jongen was vorige week aan het verkeerde adres om zijn vrienden op te halen... en werd door de voordeur beschoten. Hij werd in zijn hoofd en arm geraakt, maar herstelt nu van zijn verwondingen. Zijn moeder begon een inzamelingsactie voor de ziekenhuisrekeningen. De teller staat nu op anderhalf miljoen dollar. De brandweer is in Zoetermeer afgelopen nacht begonnen met het slopen van het pand dat gisteren in brand vloog. Door het leegstaande gebouw deels neer te halen kan de brandweer beter blussen, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De slopen en bluswerkzaamheden duren tot in deze ochtend. Door de brand werden gisteren twee NL-alerts uitgestuurd. In de wijde omtrek is er rook- en stankoverlast. En na 17 jaar gaan cabaretiers Hans Sibbel en Dolf Jansen weer een oudejaarsconferentie verzorgen. Het duo, bekend als Lebbes en Jansen, start in september met de try-outs. Tussen 1988 en 2006 maakten Lebbes en Jansen ieder jaar een oudejaarsvoorstelling. Daarna gingen ze solo verder, waarbij Jansen de oudejaarsshows bleef doen. Dit jaar wordt zijn 35e conferentie. Het is niet duidelijk of ze eenmalig terugkomen of vaker. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond een graad of 4. Deze ochtend begint bewolkt. Later breekt de zon vooral in het noorden en het oosten door. Er staat een frisse wind waardoor het wat kouder aanvoelt, maar het blijft wel droog. En eenmaal uit de wind wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 <laughs> That's what I Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben bezorgd gereageerd op uitlatingen van de Braziliaanse president Lula. Die zei afgelopen zaterdag dat het Westen de oorlog in Oekraïne heeft aangemoedigd door wapens te leveren. De VS beschuldigt Lula van het napraten van Russische en Chinese propaganda. 1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op de werkvloer, meldt het CBS. Wanneer iemand zich gediscrimineerd voelt, neemt ook de ontevredenheid over het werk toe... en leidt het ook tot meer verzuim of ongewenst gedrag, blijkt uit onderzoek. En na 17 jaar gaan cabaretiers Hans Sibbel en Dolf Jansen weer een oudejaarsconferentie verzorgen. Het duo, bekend als Lebbes en Jansen, start in september met de try-outs.